Ook pijn in de arm wordt vaak genoemd. Wat we dus zien is inderdaad dat eh, de bekende bijwerkingen... dat het patroon hetzelfde is als bij wat we hebben gezien bij de eerste en tweede prikken. Dus zeg maar het patroon, hè, wat komt dan hoofdpijn... Eh, maar we zien binnen dat patroon wel, en dat is wel echt iets wat opvalt eh, meer injectieplaatsreacties, dus zeg maar de, de, reactie op de arm. Maar ook meer eh, zwellingen van lymfeklieren. Dat, dat valt wel echt op. Of mensen nu vaker melding doen of dat de bijwerking daadwerkelijk vaker voorkomt bij de derde prik is niet helemaal duidelijk. Het LAREP denkt het laatste, dat wordt verder onderzocht. Of andere bijwerkingen zoals koorts of hoofdpijn vaker voorkomen dan bij de eerste twee prikken is niet bekend. In een seniorencomplex in Wees bij Amsterdam is brand uitgebroken. Zijn vijf bewoners naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd en eentje had brandwonden. Nog eens elf bewoners zijn geëvacueerd. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. Frankrijk gaat ze onderzoek doen naar de explosie van een auto bij de Dakar-rally. Een Franse coureur raakte vorige week zwaar gewond toen de auto waarin hij zat voor de start ontplofte. Frankrijk, Frankrijk denkt dat er sprake is van een terroristische aanslag en heeft het reisadvies naar Saoedi-Arabië, waar de Dakar-rally is, aangescherpt. En het Hotel van Oranje in Noordwijk verkoopt de hele inboedel. Ze gaan namelijk verbouwen en daarom worden de oude spulletjes verkocht op een veiling. Alles is te koop, onder andere bedden, kroonluchters en bloemenvazen. Vandaag was de kijkdag en een paar honderd bezoekers gingen op zoek naar leuke koopjes. We willen een escape room gaan inrichten. Dus eh, vandaar dat we dan kijken naar bijzondere voorwerpen. Eh, ja, mooie kast of een uh, houten lambrisering. Het kan van alles worden. Ik vond het marmer in de balie wel mooi. Dus moet ik even kijken wat ik daar verder mee ga doen. Ik ben eigenlijk alleen maar voor de bedden gekomen. Maar er schijnt nog veel meer te koop te zijn, begrijp ik. Ja, de veiling is trouwens gewoon online. Het weer vanavond in het zuiden nog enkele buien. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen een mix van wolken en zon en harde wind. Ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt zo'n 6 graden.